Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Nieuwegein zit het huishouden sinds gisteravond zonder stroom. Door blikseminslag zijn zeker twee transformatoren verwoest. Netbeheerder Stedin verwacht dat de problemen pas in de loop van de dag kunnen worden opgelost. Gisteravond trokken zware buien over het land. Afgezien van de stroomstoring in Nieuwegein zijn er geen grote problemen gemeld. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van 15 internationale banken verlaagd. Het zijn onder meer de Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank en BNP Paribas. Ze zijn afgewaardeerd omdat ze volgens Moody's steeds meer risico lopen op de kapitaalmarkt. In Afghanistan hebben Taliban-strijders een hotel bij de hoofdstad Kabul aangevallen. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen. Ook zijn mensen in gijzeling genomen. Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en Westelingen komen. De aanval leidde tot een urenlang vuurgevecht met agenten. 18 gijzelaars zouden zijn bevrijd. Hoeveel er nog worden vastgehouden is onduidelijk. Het Armando Museum verhuist naar Amelisweert bij Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad trekt 1,6 miljoen euro uit om het landhuis Oud Amelisweert te renoveren, zodat het museum zich daar kan vestigen. Het Armando Museum zat jarenlang in de Elleboogkerk in Amersfoort, die in 2007 afbrandde. De Limburger die gistermiddag molotovcocktails naar de politie gooide is opgepakt. De man van 59 uit Halen draaide door toen de gemeente een hek kwam weghalen dat hij illegaal had neergezet. Hij probeerde het hek in brand te steken, overgoot een agent met benzine en dreigde met een boog te schieten. De man ontkwam, maar werd s'avonds laat alsnog gearresteerd. Het weer, af en toe zon. Geleidelijk ontstaan buien, vooral in het noorden en westen, mogelijk met onweer waait de hele dag flink en het wordt zo'n 18 graden. Morgen is er redelijk wat zon, zondag volgt weer regen. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de N14 Leidsendam richting Den Haag. Daar staat tussen Voorburg en Wassenaar 2 kilometer.